Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet zorgen dat het veiliger wordt op de weg. Elke dag vallen er twee doden in het verkeer en dat kan zo niet langer. Zeggen tientallen organisaties die willen dat er meer geld gaat naar verkeersveiligheid. Veilig Verkeer Nederland is er geen verrassing één van. Daar weten ze wel hoe het beter kan, zeggen ze tegen BNR. Maak speerpunten van verkeersveilige woonwijken, doorgaande wegen... Eh, voertuigveiligheid inderdaad, ouderen en het tegengaan van afleiding. Dus bijvoorbeeld mensen die zitten te appen achter het stuur. De politie moet daar beter op controleren, vinden de organisaties. Wat er gebeurt is dat er veel te weinig eh, staande houding is. Eh, de pakkans, eh, de subjectieve vooral, is veel te laag. waardoor heel veel mensen niet het gevoel hebben dat de politie ook daadwerkelijk meekijkt. Ze denken dat er 12 miljard euro extra nodig is om het verkeer veiliger te maken. Thierry Baudet moet 95 euro betalen omdat hij de coronaregels heeft overtreden. Op een verkiezingsbijeenkomst in Urk eind februari hield de forumleider geen anderhalve meter afstand. Sterker nog, hij schudde mensen zelfs de hand. Niet oké, zegt het Openbaar Ministerie, en dus betalen. In Italië is iemand opgepakt voor de aanslag in Nice. In 2016 reed daar iemand in een vrachtwagen mensen op de boulevard omver. Er vielen 86 doden. De man werd doodgeschoten door de politie. De verdachte die nu is opgepakt zou wapens hebben geleverd aan de dader. Het gaat helemaal mis met corona in India. Er is daar een nieuwe coronagolf met veel besmettingen en doden. Ziekenhuizen kunnen de aantallen patiënten niet meer aan en er is niet genoeg zuurstof en medicijnen. Deze man verloor zijn moeder. It's, really sad to see my mother go away because she was just 59 and she recently retired. Elke dag gaan er zo'n 2000 Indiërs dood aan corona. Die cijfers zijn waarschijnlijk nog hoger, want de testlabs kunnen de drukte ook niet meer bijhouden. Het weer droog en soms wat zon bij een graad of 12. Morgen meer zon, maar dan wordt het ook niet warmer dan 11 of 12 graden.